Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Oppositieleider Juan Guaido mag Venezuela niet verlaten. Ook worden zijn banktegoeden bevroren. Dat heeft het Venezolaans hoge rechtshof bepaald. Guaido heeft als parlementsvoorzitter immuniteit... maar justitie is een onderzoek tegen hem begonnen... vanwege anti-regeringsactiviteiten. Hij riep zichzelf een week geleden uit tot interim-president van Venezuela... vanwege het wanbeleid van president Maduro. De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton reageerde via Twitter dat er zware consequenties volgen als Guaido iets wordt aangedaan. Organisaties die zich ingezet hebben voor verruiming van het kinderpardon... reageren positief op het nieuwe akkoord. Defense for Children spreekt van een grote doorbraak... en ook programmamaker Tim Hofman vindt het pardon heel goed nieuws. Hofman maakte een documentaire over een Iraaks jongetje... dat met uitzetting wordt bedreigd. Vluchtelingenwerk Nederland spreekt van een bittere pil voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Daarvan mogen er 250 minder naar Nederland komen. Het Britse lagerhuis stuurt premier May terug naar Brussel... om te onderhandelen over de backstop. Met een kleine meerderheid stemde het lagerhuis voor een amendement... om de backstop, de kwestie van de Iers-Noord-Ierse grens... uit het Brexit-akkoord te halen. EU-president Tusk liet meteen na de stemming weten... dat over de kwestie van de backstop niet opnieuw kan worden onderhandeld. En Italië hoeft de 47 migranten aan boord van het reddingsschip Sea-Watch 3 niet aan land te laten. Italië moet wel garanderen dat de opvarenden aan boord de juiste zorg krijgen. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld. De Duitse hulporganisatie had een zaak aangespannen tegen de Italiaanse staat. De Sea-Watch nam de migranten aan boord voor de kust van Libië en ligt nu bij Sicilië. Italië wil de vluchtelingen niet toelaten... omdat de Sea-Watch onder Nederlandse vlag vaart. Nederland zou daarom verantwoordelijk zijn. En dan het weer. In het zuiden kan het nu al licht sneeuwen. Overdag breidt het gebied met sneeuw zich uit over het hele land.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 I saw the pills on your table for your unrequited love. be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. shoulders. Tell me what you see. under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah.